Een vader, een volwassen zoon en een dochter. De ouders zouden van plan zijn te scheiden. De politie heeft de moeder van het dochtertje gesproken. Het is niet bekend waar zij was op het moment van het drama. Of de doodsoorzaak van de drie is nog niet bekend. Boko Haram in Nigeria heeft trouw beloofd aan islamitische staat en IS-leider Baghdadi. Het is gedaan in een audioboodschap van waarschijnlijk de leider van Boko Haram. Deze groepering begon in 2009 een gewapende strijd om van Nigeria een islamitische staat te maken. De strijd heeft zich inmiddels verspreid naar buurlanden van Nigeria. IS heeft banden aangeknoopt met militante moslimgroepen in heel Noord-Afrika en het Arabisch Schiereiland. KLM kan voorlopig geen eten serveren op de vluchten. In een koelingsapparaat in het cateringgebouw op Schiphol is ammoniak gelekt. En daardoor moest al het voedsel worden vernietigd. De passagiers op Europese en intercontinentale vluchten krijgen nu koeken, zegt de KLM. De passagiers zijn allemaal geïnformeerd. Het is niet bekend hoe lang er geen maaltijden beschikbaar zijn. Voor schaatser Koen Verwij is de WK Allround in Calgary al voorbij. De titelverdediger ging kort na de start op de 500 meter onderuit. Sven Kramer is begonnen met een tiende plaats op deze korte afstand. Bij de vrouwen is Irene Wust derde geworden op de 500 meter. Ze moest veel toegeven aan de Amerikaanse Heather Richardson. Later vandaag wordt de 3000 meter verreden. Het weer, vannacht is het helder, temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen overdag is het zonnig, het wordt 11 graden op de Wadden tot 16 in het binnenland. In de nacht na maandag kan lokaal wat regen vallen.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 By then, all my clothes were soaking wet, but what the hell? I didn't care. I was in my zone and all alone with nothing on my mind. I took it all in like a long lost friend. I was feeling so divine. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. for. But you leave me here, leave me wanting more. Why'd you tell me no? Why you holding off?